Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Barroso van de Europese van de begrotingsregels. In Den Haag zei hij dat hij het eens is met premier Rutte, die daarvoor voorstellen heeft gedaan. De twee spraken vandaag met elkaar en Barroso benadrukte dat alleen met een strenge begrotingsdiscipline de euro stabiel kan blijven. Een Nederlandse F-16 heeft twee Russische bomwerpers onderschept. Die waren het Nederlandse luchtruim ingevlogen zonder hun identiteit bekend te maken. Ze werden op dat moment al gevolgd door twee Britse gevechtsvliegtuigen. De Nederlandse F-16 volgde de Russische toestellen totdat die ten noordoosten van Leeuwarden het Duitse luchtruim binnenvlogen. Het is het jaar al eerder voorgekomen dat Russische vliegtuigen boven Nederland werden onderschept. De Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers legt tijdelijk zijn functie neer. De Raad doet dat in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij het COA. Voorzitter van de Raad is de VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Hermans. De vicevoorzitter, Bezemer, stapt per direct op. Een gesprek met verontruste personeelsleden begin dit jaar heb ik verkeerd ingeschat, zegt Bezemer. De Raad van Toezicht ligt onder vuur omdat er niet is ingegrepen bij het COA na meldingen van het personeel over een verziekte werksfeer. Griekenland krijgt waarschijnlijk begin november het volgende deel van de toegezegde lening uitbetaald. Dat zeggen inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank na hun onderzoek. Met de nieuwe lening van 8 miljard kan worden voorkomen dat Griekenland in acute betalingsproblemen komt. De zogenoemde trojka waarschuwt wel dat de Grieken hun bezuinigingsdoelen voor dit jaar niet halen, zoals de regering eerder ook al aangaf. En daarmee wordt het nog belangrijker dat het nieuwe reddingsplan voor Griekenland snel rondkomt. Het weer nog bewolkt en regenachtig bij een gemiddelde temperatuur van een graad of 18. Vooral aan de kust staat een stevige westenwind. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en wat frisser. Er staat dan wel minder wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Verderop tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken 4. Op de A10 West richting Zaanstad tussen Osdorp en Koenten 05. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel en Rode 4. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 3.